Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil vandaag een decreet ondertekenen om het ministerie van Defensie voortaan het ministerie van Oorlog te noemen. Dat zou sterker overkomen. Het is onduidelijk of de oude naam helemaal verdwijnt of dat het alleen om een toevoeging gaat. Een volledige naamswijziging zou honderden miljoenen dollars kosten. Liefhebbers van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani kunnen komend weekend afscheid van hem nemen. Hij ligt dan opgebaard in het Armani Theater in Milaan. Maandag is de uitvaart. Giorgio Armani overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. Het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven is dit jaar opnieuw toegenomen. Van de nieuwe benoemde bestuurders en commissarissen was 38% een vrouw. Vorig jaar was dat nog 33%, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. De top 3 van bedrijven met de meeste vrouwen in de top wordt gevormd door Wolters Kluwer, Hydratec en ABN AMRO. In Marokko is protestleider Nasser Sefsafi voor het eerst sinds zijn arrestatie in 2017 in het openbaar verschenen. Hij kreeg verlof uit de gevangenis om bij de begrafenis van zijn vader te zijn. Vanaf het dak van zijn ouderlijk huis in Al-Hoceima gaf hij een korte toespraak. Zijn aanhangers hopen nu dat dit een voorbode is van vervroegde vrijlating. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen gelijk gespeeld. Het werd in de Kuip 1-1. Lang stond Nederland voor door een goal van Dumfries, maar 10 minuten voor tijd maakte Polen de gelijkmaker.